zit natuurlijk hier eh, naast me. De volgende uitzending is op zondag 25 oktober van 8 tot 9 s avonds en deze wordt verzorgd door Christel van Wingenen. Tot dan wordt deze uitzending op zondag 8 eh, om zondag 8 uur s'avonds herhaald en elke woensdag van 11 tot 12 uur. Straks kunt u luisteren naar Tap Seppi, een programma met New Age muziek gemaakt door Menno Veugen. Wij zijn Herman Harms en Richard Buitenek en we hopen dat u met net zoveel plezier naar deze uitzending heeft geluisterd als waarmee wij hebben, hebben gemaakt. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. En we gaan nu luisteren naar gedicht De Gastvrouw, voorgelezen door Teetke. Oké, De Gastvrouw. Als je een eh, lege kamer hebt en je zet er een tafeltje in, dan is die kamer niet meer leeg. Als we er nog een tafel in zetten, een bankstel, wat stoelen, een paar kasten en een plant en ook nog twintig mensen. Dan zou je zelfs kunnen zeggen, nou die kamer is vol. Er is geen ruimte meer. En toch is de leegte, de ruimte, er nog steeds. Want zij is de gastvrouw. En je kunt haar zien, dwars, door alles heen. En zonder haar zou niets van dit alles te kunnen zijn. Als je kijkt naar wat er in de kamer is, dan zie je alleen maar vol. Maar als je naar de leegte kijkt, die dat alles plaatsgeeft, dan zie je allebei, leeg en vol. En door het zien van de leegte verdwijnt er niks. Ze zeggen wel eens, een goede gastvrouw is onzichtbaar. En zo is het zeker met onze ultieme gastvrouw. Ze is onzichtbaar voortdurend aanwezig. En mocht je een moment geen doel hebben, niks te doen, niks te begrijpen, niks te brengen, niks te vertellen, niks te halen, niks uit te leggen, niks te begrijpen, waardoor je opeens alleen maar bent, dan overkomt het je wel eens dat je haar ziet. Dat je haar stilte, haar liefde, haar vreugde en de twinkeling, dat die je overvalt. Ze is zo vol vreugde over alles wat er mogelijk maar kan bestaan. En haar deur staat wagenwijd open. En ze neemt je zoals je bent. De gasten zitten elkaar wel eens in de weg. Of zijn bang dat er niet genoeg ruimte is. Maar zelfs dat verstoort haar niet. Ze glimlacht en ze kust je zachtjes in je nek. Heel zachtjes, bijna onvoelbaar en ze fluistert. Er is ruimte voor jou. Wees welkom. Hoor je het? We zijn hier allemaal te gast bij de leegte. De leegte omarmt je en geeft je plek. Zij is de bron en je bent haar niets, helemaal niets verschuldigd. Ze nodigt je uit.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 De oppositie in Rusland zegt dat de lokale verkiezingen van vandaag niet eerlijk zijn verlopen. Zo'n 30 miljoen Russen stemden voor nieuwe gemeenteraden en regiobesturen, maar volgens de oppositie maakten critici van het Kremlin geen kans. Oppositieleider Nemtsov noemt het een schijnvertoning. Hij zegt dat de regering met VDF ervoor heeft gezorgd dat critici van het Kremlin niet op de kieslijsten kwamen. In Moskou waren Nemtsov en zijn aanhangers van de lijst geschrapt omdat er fouten zouden zijn gemaakt bij de inschrijving. Ook andere oppositieleiders zeggen dat de verkiezingen oneerlijk waren, ondanks de belofte van president Medvedev om de democratie te versterken. Het is nog niet duidelijk waardoor de zanger van de groep Boyzone, Stephen Gately, is overleden. De 33-jarige Gately werd gisteren dood in bed aangetroffen na een avondje stappen op Mallorca waar hij vakantie vierde. Volgens de politie zijn er geen verdachte omstandigheden en lijkt alles te wijzen op een natuurlijke doodsoorzaak. Waarschijnlijk wordt de dinsdag autopsie gedaan. Gately had in de jaren 90 tal van hits met Boyzone. In 2000 ging de groep uit elkaar en ging hij zich toeleggen op musicals. Het aantal files in het weekend is de afgelopen weken flink toegenomen. Volgens de ANWB is de filedruk in de weekends het afgelopen kwartaal 80% hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. De files zijn het gevolg van wegwerkzaamheden, bijvoorbeeld op de A4. Het werk daarvoor zaakt extra drukte op de A44 tussen Nieuw-Vennep en Den Haag. Gistermiddag stond er een file van 15 kilometer en vandaag 12. De komende weekends houden de problemen aan. Er zijn dan werkzaamheden op de A2 bij Den Bosch, de A12 bij Gouda en de A1 bij Barneveld.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 We zijn begonnen met Music for Wellbeing. Alweer voor het derde half achtereen volgende week. Music for Wellbeing is nummer 4. Het is een eh, verzamelcd van verschillende artiesten van het label Phoenix Muziek. Dit was nummer 3 en dat was Korts eh, en Gaarde eh, Gadegaard eh, Fransen met Good Night. Nou ja, zover is het toch niet met Good Night. Want wij gaan eh, verder in deze aflevering 640 met Eternal Light. Eternal Light is van Novus Gregorianus. Veel luisterplezier. коляску. День и ночь кружится голова, День и ночь взволнованную сказкой Мне звучат твои раз судьбой рвется нить, когда-то, где же вы, уснувшие мечты? Только раз бывает в жизни встреча, только раз судьба рвется нить, только раз в холодной зиме Мне так хочется любить сколько раз. Бывает в жизни встреч, только раз судьбой урвется нить. Только раз в холодную так хочется. Prepare for a short practice in Yoga Nidra. Lie down comfortably on your bed, yoga mat, or on the floor. Ensure the phone is off the hook and you won't be disturbed. Rest in the posture known as Shavasana so that you are lying comfortably on your back with the feet apart and falling loosely to the sides, with the arms resting comfortably by the sides of the body, palms upward or inward, first finger and thumb joined. Feel the head and neck are straight with the spine. Close the eyes and allow the whole body to become still and quiet. Begin by taking a long, slow, deep breath in, feeling the lungs fill from the bottom to the top. And then, as you breathe out, let go of all the events of the day set aside any plans for the future and relax into this moment. Take your awareness now to the outer sounds. Become aware of the sounds within this room. The sounds outside the room in the distance. Allow your awareness to move freely from sound to sound. If the mind slips into thought, let go of the thought and return to the practice of listening. accept each sound you hear without judgment or expectation. gently return the awareness to the body. Listen to any sounds within the body, perhaps the heart or the pulse, or the soft, gentle sound of your own breath. Focus now to your breath, allowing the breath to become completely natural and effortless. Be aware of the breath flowing in and flowing out of the body like the waves upon the ocean, flowing into the shore and then receding back again. Feel this gentle wave like motion of the breath, deepening your sense of relaxation and peace. Now bring your awareness to the eyebrow center point. thank you